vandaag werd bekend dat hij niet alleen seksueel getinte foto's naar vrouwen heeft gestuurd, maar dat hij ook Twitter-contact had met een meisje van 17. Volgens Wiener zelf was dat contact overigens niet seksueel van aard. Hij is niet van plan op te stappen als congreslid, maar volgens de democratische partijvoorzitter Wasserman Schultz is hij niet te handhaven.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 Later werd hij de leider van de Oost-Afrikaanse tak van Al-Qaeda. Vandaag melden de Somalische autoriteiten dat Fazool dood is. Agenten zouden hem hebben doodgeschoten nadat hij het vuur had geopend bij een politiecontrole. Paus Benedictus heeft in het Vaticaan 2000 zigeuners in audiëntie ontvangen. In een toespraak stond de paus onder meer stil bij de vervolging en vernietiging van honderdduizenden zigeuners in de Tweede Wereldoorlog. Volgens de paus is in Europa onvoldoende bekend hoe zwaar de zigeuners onder de nazi hebben geleden. Europa mag uw verdriet niet vergeten, zo zei hij. Het weer vannacht droog en vrij helder, het koelt af naar 6 tot 9 graden. Morgen overdag eerst vrij zonnig, later wat stapelwolken, maar het blijft droog. Het wordt dan 18 tot 21 graden. Tweede Pinksterdag is het bewolkt en regenachtig.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 de terwijl van de gesproken en duinen van het gespecialiseerd wordt van de gemeenschapsbenden dat ik bijvoorbeeld niet en die leeg gehouden kan kerstconcertzagen geven. Diddy leeft in de mix Oekraïne in Boedapest heeft de vrijstelling ontvangen. Deze muziekonderwijsgever Rieke Bodema Kubica, die is helaas vrijgezel overleden, heeft net als Carrie, de muziekproducer de Oren Mas não é todas as empresas grandes Thank you. Sabi at pagkikita-kita sa Winnipeg, Los Angeles, Las Vegas, me Vegas, Las Reno, Las Vegas, Showtime. Supershow sportprogramma op de lokale omroep Zandvoort. Waarom? Nederlandse voetbal Zandvoort ontvangt steeds meer vergunningen. Zoals bijvoorbeeld deze prachtige eerste aflevering van de jonge jaren van verschillende gemeenten van verschillende zelfs dat die het Zandvoort gemaakt zijn. Dus echt, dat projecten gedaan. En wat zo mooi is, de mensen die het van van het horizontaal land, de vormste golf, afgewandeld tot de filmmuziek. Zo geïntegreerd samen, als een golf van de verschillende de golf de verschillende. En de kunst is even goed kijken Die moet nieuwe maar veranderd worden met is het bijna van het niet heel overal voortdurend vernieuwende van de overal verschillende instrumenten, muziek en ook veel van dingen. Er de soms fantastische en er zijn mensen die met het bandjes echt ze in aan oude Vamos ter mais problemas se não existir a força pública. Porque se os órfãos fossem feitos menos, menos o regime civil e mais forte o regime social, então seria justo. Então Luxemburg, Finland, Slovenië, Kazachstan en België. In Luxemburg was altijd flinke feestboer in de kerk met talloze gasten. Een groot feestgezin. President Luciano van wie dat nog geboren dat klinkt retoriek, wil je vaker voor landen. Dirk van de Vondvliet van als Rotterdam vanaf een gerechtshof heeft de journalist het en de Nederlandse Nederlands Oranje haar. raad generaal Richard de Hollander met gouden bandjes uitgevoerd. Vino Zandvoort, Rafa David, Leila, Zicht. What? What the hell? He Fidel. is Perfect. Het wordt het eventjes heel anders. is van vandaag 2012, 23 april. Afgelopen avond van deze gegeven is 4 in Amsterdam. De bovenste snelheid op de zaterdag 2060 op de eigen grens tussen Rijnmond en Amsterdam Tennessee gedanst door van 6 en de MC is Miss Wendy. En de laatste Caroline is Amy. Maar this is 10 uur tot 10 uur 4, 4 tot een half uur van 5 woningen die in Delft, is Nieuwegein, Bergen-Riet, Nieuwegein, Goedeveen, Arnhem en Lieveel en M4 in Fraudy. Nou, dat vind ik allemaal uh, Mr. DJ ontlading, studenten, documentatie, uiteindelijk impact, noord de even niet van vinden van die frictiegeld. Ik heb nog even bij de school gesproken. Nee, het we gaan Dat is waarom die vliegtuigen het dat die invallen raken. Nog naar de feestje is wel voor Een verlies, of is het een Thank you. you do what you do, you're not gonna break on your we yeah, we can take it Leader, leader, leader, leader. Enfim, aniquece metodicamente a objeto, materializado numa resposta direta e make up à reclamação partida de terceiro testemunhante When we manifestada pela Companhia mama, do not Got a to to get When it comes I'm the And Processo na Unidade Metropolitana Policial Metropolitana de Brasília got Hallelujah Fresh vliegt Engelen voor voor de met van people. internationale dierenjaar 2009. Engeland heeft gezegd van aan het Franzat, nummer 8. Maar kan hij nu binnen de winkeltijd met just van Leeuw. Internationaal van de House met Save the Nummer 6 de presentatie. Collega's van Bakvisera hadden al een paar mooie hits. Nummer 5 deze week, FAO featuring understand that this is two, sexually and degenerate Volgens mij is het tijd voor je van je huis weg te komen. Thank you. Thank you. deden met handjes vanaf de redactie van, van het referat over het voorjaar. Dus ik ben dus over de presentatie van En ik vond het al te machtig ongelooflijk vergroend. Gisteren doorheen. En alle dingen die ik hoorde. Totaal vergroot. het ik heb DJ live in de week gedaan. Meer dan 65 procent.